die zwaar getroffen is door een aardbeving. Door aardverschuivingen blijken zeker vier dorpen compleet te zijn weggevaagd. Vele honderden mensen raakten daar bedolven door modderstromen. Daar loopt het totale dodental fors op, met waarschijnlijk zo'n 600. Nederland draagt niemand voor als toekomstige EU-president, heeft staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken gezegd in Met het oog op morgen. Hij wees erop dat premier Balkenende, die vaak wordt genoemd voor de functie, heeft ontkend dat hij kandidaat is. En er is dus ook geen andere Nederlandse kandidaat. De Japanse oud-minister Nakagawa is doodgevonden in zijn bed. Hij werd in februari wereldnieuws toen hij tijdens een persconferentie van de G7 in Rome dronken leek. Hij zei zelf dat hij last had van medicijnen en een jetlag. Kort daarna moest hij aftreden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Tussen Den Haag en Wassenaar is gisteravond een vrouw om het leven gekomen. Een auto met zeven jonge inzittenden raakte vlakbij de N44 door onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een betonnen rand en sloeg over de kop. Naast de doden is er een zwaar gewonde. Griekenland kiest vandaag een nieuw parlement. De kans lijkt groot dat de socialistische oppositie de verkiezingen wint. Ten koste van de conservatieve partij van premier Karamanlis. De premier wil een nieuwe termijn om de economie er weer bovenop te helpen. Maar zijn populariteit is fors gedaald, onder meer door financiële schandalen. Op veel plaatsen in het land worden vandaag dieren gezegend vanwege Dierendag. Dat gebeurt onder meer in Hoorn, Delft, Schiedam en Rijswijk. Zo'n zegening geeft kracht, zegt de organisatie in Rijswijk. Maar mensen moeten niet verwachten dat zieke dieren daardoor genezen. De dierenbescherming geeft vanavond bijna 50 vrijwilligers een officieus lintje. Het weer, buien, maar ook opklaringen. Langs de kust en op de Wadden een stormachtige wind. Later vandaag wat zon, maar ook buien, vooral in het noorden.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 Woman in the world, up. Them amaze me sweet and a read and superlative lady. Now get them y'all leg, none of your baby. Gals all surround me, but them cannot face me. In a bedroom, shabba rank in a lazy.